Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Frankrijk, Italië en Oostenrijk verlaagd. In totaal zijn negen landen afgewaardeerd. Ook Spanje, Portugal, Slowakije, Slovenië, Cyprus en Malta kregen een lagere status. Frankrijk is na Duitsland de tweede economie in de eurozone en had de hoogste status, AAA. Dat wordt nu AA+. Nederland, Duitsland en Luxemburg houden hun AAA-rating. België, dat die hoogste status eerder verloor, zak niet verder. De beurs in Europa en de Verenigde Staten reageerden op de aangekondigde statusverlagingen afhankelijk met koersverliezen. Daarna herstelden de beurs enigszins. De familie van de vermoorde Peruaanse Stefanie Flores is niet van plan in beroep te gaan tegen de straf van Joran van der Sloot. Dat heeft de advocaat van de familie gezegd tegen een Spaans persbureau. Van der Sloot werd afgelopen middag veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord. Op Cyprus is Raouf Denktash overleden, de voormalige president van het Turkse deel van het eiland. Hij werd de leider nadat Turkije in 1974 het noorden van het eiland had bezet. Hij stond vooral bekend om zijn onverzoenlijke houding tegenover de Grieken. Denktash kreeg vorig jaar een beroerte en overleed vandaag. Hij is 87 geworden. In een passagierstrein in Duitsland zijn een dode en twee gewonden gevallen toen de trein inreed op een kudde koeien. De trein was onderweg van het eiland Sult naar Hamburg. Toen de machinist de kudde zag probeerde hij nog een noodstop te maken, maar dat lukte niet. Het voorste deel van de trein ontspoorde. De religieuze politie in Saoedi-Arabië krijgt een minder strenge chef. Koning Abdullah heeft het hoofd van de machtige religieuze politie vervangen... na kritiek dat de politie steeds agressiever zou worden. Het ontslag van de strenge chef wordt gezien als een nieuwe aanwijzing... dat Saoedi-Arabië hervormingen wil doorvoeren. Het weer bewolkt met af en toe een opklaring. In het binnenland temperaturen tegen het vriespunt aan, zee een graad of 4.